Om wat voor stof het precies gaat, dat is niet bekend. Een lokale krant die zegt in elk geval dat het gaat om een wit poeder... dat aan de buitenkant van een pakket zat. Waardoor dus meerdere medewerkers van dat sorteercentrum daarmee in aanraking zijn gekomen. Ook klagen over irritaties. En inderdaad zijn er meerdere mensen naar het ziekenhuis gebracht... En daarnaast heeft de brandweer ook een ontsmettingsdouche opgesteld... waar mensen gebruik van kunnen maken als ze dat willen. En zo'n 35 mensen zouden dat inmiddels ook al gedaan hebben. En wat nou precies de toedracht is, wie hierachter zou kunnen zitten... dat is allemaal nog niet duidelijk. Vorig jaar had DHL in meerdere Europese landen te maken met brandbommen in pakketten. Daar zou Rusland achter hebben gezeten. Tijdens afgelopen Koningsdag kwamen er in Amsterdam veel meer 112-meldingen binnen... dan de ambulances, dat staat in een rapport dat AT5 in handen heeft. Het was zo druk dat er bij 30 spoedgevallen geen ambulance kon komen. Ook waren er niet genoeg medewerkers in de meld. Volgens het rapport waren er veel te veel mensen in Amsterdam... en had een oproep om niet te komen geen enkel effect. Ruim een miljoen Nederlandse moslims vieren vandaag het offerfeest. Families komen samen en eten vlees van ritueel geslachte dieren, vooral schapen. Het feest duurt meerdere dagen, maar veel moslims zien vandaag als de belangrijkste dag. En nog een kleine maand tot de Tour de France begint. Dit gaan we dit jaar in ieder geval niet meemaken. Dan moet Jacobsen er langs gaan komen. Jacobsen probeert er langs te komen, maar Jacobsen... Ja, ah, is het Jacobsen? Het is Jacobsen! Fabio Jacobsen wint met een ultieme jump de eerste sprintetappe in deze Tour Tour de Want sprinter Fabio Jacobsen is niet op tijd hersteld van een operatie die hij moest ondergaan... om een beknelling van zijn bekkenslagaders te verhelpen. Eerder had hij het nog over een race tegen de klok om op tijd klaar te zijn voor de Tour. Die race heeft hij dus niet gewonnen. Het weer vanmiddag kans op regen bij een graad of 19. Verder een fris weekend met flink wat regen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral vertraging op eh, de ringweg van Amsterdam. De A10 Noord richting de A10 West. Tussen de afrit Noord en de Koentunnel een kwartier vertraging. En de N242 eh, vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Sint Pancras 5 minuten extra.